1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Wond geraakt. Volgens de politie is het een aanslag die vermoedelijk is gepleegd door islamitische opstandelingen. De bommen ontploften op twee plekken bij een winkelcentrum in de plaats Patani. In het gebied worden vaker aanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen. De A12 van de Duitse grens richting Arnhem blijft waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag dicht. Vanochtend gebeurde bij Zevenaar een ongeluk waarbij drie vrachtwagens en meerdere auto's betrokken waren... Acht mensen raakten gewond, van wie er drie naar het ziekenhuis zijn gebracht. De weg blijft dicht om de ravage op te ruimen en voor onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Volgens een ooggetuige probeerde een vrachtwagen op de A12 een file te ontwijken en botste de chauffeur daarbij op een andere vrachtwagen en een personenauto. Lodewijk Ascher is bereid nog acht jaar leider van de PvdA te blijven. Hij noemde dat bij radiozender BNR een overzichtelijke periode. Hij wil werken aan het herstel van de partij, die bij de afgelopen verkiezingen een enorme nederlaag leed. De PvdA moet volgens hem weer een herkenbare sociaal-democratische partij worden waar mensen graag bij willen horen. Asscher volgde eind vorig jaar Diederik Samsom op. Bij de verkiezingen ging de PvdA van 38 naar 9 zetels. Sligro neemt de levering van bier en andere dranken over van Heineken. Het gaat om de bezorging van drank aan 18.000 horecabedrijven. Vakbonden zijn niet blij met de verandering. Volgens de FNV vallen de Heineken-medewerkers straks onder de slechtere Sligro-CAO. Volgens Heineken valt dat wel mee en krijgen vaste medewerkers bij Sligro grotendeels dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wel kunnen wat extraatjes wegvallen, zoals personeelskorting op een kratje bier. Het weer. Geregeld zon, later in de middag in het noorden meer wolken. Het is 10 tot 14 graden. Morgen is het ook nog fris met geregeld zon. Maar vanaf donderdag stijgt de temperatuur naar 15 tot 20 graden.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 Was het licht het licht, ooit zo hard. Was de krant de krant, ooit zo oud. Stond de radio ooit zo luid was de pijn de pijn. Ooit zo zoet was de pijp de pijp. Ooit zo uit was de de kou. Ooit zo blauw was mijn hou. Ooit zoveel van jou was de weg. Ooit zo lang de hemel de ooit zo heet het geduld. Zo op was de spijt, de spijt ooit zo groen? Was de nacht de nacht, ooit zo zwart, was het licht het licht, ooit zo hard. Was de krant de krant, ooit zo oud radio ooit zo luid. Was de pijn de pijn, ooit zo zoet. Was de pijp de pijn. ooit zo uit. Was de koude kou, ooit zo blauw. En mijn hou, ooit zo veel van jou. Was de weg, ooit zo lang. De hemel 20, you only in it for the money, baby. Only in it for the money, honey. liquor department store dummy. Can I get you 20? You only in it for the money, honey. Only in it for the money. in a get je weer open hoor, dit. Ah. Eh, vorige week, eh, donderdag en vrijdag ook zelfs weer eh, lekker in een studio bezig geweest met heel veel Hammond. En ja, ik blijf toch een Hammond freak hoor. Echt waar. En zeker deze combinatie van eh, Jimmy Smith, de, meester jazzorganist, en Dr. John met een grote big band erachter. Nou, is dit lekker of is dit niet lekker? Heerlijk. Gewoon lekker. Oké, we gaan naar eh, YouTube. YouTube. Nee, niet YouTube. Kom nou. Nee, dat is heel iets anders. Ik let weer niet op. Who Knows Where the Time Goes. Dit is uh, Fairport Convention. En de U2 komt zo. Your fickle friends are band die eh, ook in de jaren 60 en 70 eh, al furoren maakte. Fairport Convention, een beetje ja, folkachtig. Eh, ja, tegenwoordig zou je dat geloof ik folkrock noemen. Of hoe, dat, hoe je dat dan ook allemaal noemen wil. In ieder geval, Who Knows Where The Time Goes. Zo heette het liedje. En die U2, daar moet u nog heel even op wachten, dames en heren. Want ja, we gaan eerst even lekker eten. Want dat moet ook gebeuren. Slotverrekening. En het is eh, al door kwart over één. Dus eh, nou, even wachten of ze er uh, eh, aankomt. Ze er met de koffie bezig. Dit is toch allemaal niet te geloven. Zo, even geroepen. helemaal buiten adem. Komt ze aanlopen nu. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, het staat erop zelfs. Maar, ja, ja, ja. ja. Hé, eh, eh. hey, wat heb je nou weer bedacht voor lekkers? Eh, vandaag een Hollandse roerbak met slavinken en mosterd. Zo. Het is een eh, recept voor vier personen en de bereidingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten. U heeft hiervoor nodig vier slavinken, 300 gram doperten uit de diepvries... 400 gram worteltjes, geschrapt en in stukjes gesneden... 500 gram vastkokende aardappels geschild en in blokjes gesneden. Een gesnipperde ui, drie eetlepels olie, een theelepel gedroogde tijm en een mespunt paprika poeder. Vervolgens ook wat zout en peper naar smaak en twee eetlepels mosterd. De bereiding gaat als volgt. Kook de aardappelen in eh, ongeveer uh, eh, 5 minuten voor. Giet de aardappelen af en laat deze goed uitlekken. Verhit twee eetlepels olie en roerbak de wortel, ui, kruiden, paprika poeder en de aardappel in eh, circa 10 minuten op middenhoge stand. Tot alles lichtbruin en beetgaar is. Voeg de doperwten toe en breng op smaak met wat zout en peper. Laat met een deksel op de pan nog ongeveer 5 minuten zachtjes doorwarmen. Verwarm ondertussen in de koekenpan de rest van de olie... en bak de slaafvinken om en om in ongeveer een kwartiertje gaar en bruin. Haal de slaafvinken uit het vet en roer de mosterd door het bakvet... en voeg een paar uh, eetlepels water toe. Serveer de roerbakschotel met de slavinken en de jus. En een variatie hierop, uh, u kunt eh, eh, in plaats van doperten ook mais of stukjes bloemkool gebruiken. Ook heel erg lekker. En voor wie wat grover roerbak wil, zijn tuinboontjes ook best wel lekker in zoiets. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wat wel lekker toch? Ja. Ja. Ja. ja moet wel lukken. Oké. Maar waarom sla jij nou vinken eigenlijk? Dat snap ik niet. Arme ja, en. ja. ja. Zit hier een opdracht even Sla vinken. Waarom nou? Dat is niet nodig. vinken Oh, sla vinken <laughs> Je weet wel van die... Eh, ja, ik ken ze. Ja. <laughs> Goed, u kunt een en ander eh, met een plaatje erbij nog eens eventjes rustig nakijken op onze Facebookpagina www.facebook.com skyne Zandvoort luncht. Ja, en eh, vegetariërs die eh, kunnen ook dit maken. En die laten gewoon even de, de, de slavinken weg. Maar het is een prima gerecht ook voor degene die geen vlees lusten. Nee. En wat doen die erbij dan in plaats? Niets? Niets. Want er zit eigenlijk alles al in. Oké. <laughs> Nou, lekker dan. Dan ben blij dat ik geen vegetariër ben. <laughs> Krijg ik tenminste een slaavinkjes. <laughs> Echt ja. Ieder zijn ding. En het is mooi weer buiten en de zon schijnt. En dat stemt natuurlijk altijd toch weer een beetje vrolijker... dan wanneer je tegen zo'n zagrijnige grijze lucht aan zit te kijken. Ja. En, uh, we gaan gewoon even lekker doen. Ja, ik had die mensen al een tijdje YouTube beloofd. Nou, doe dat dan. Steve Lillywhite doet ook mee. En het heet Red Hill Mining Town. En het is nieuw van YouTube. runs thin. Mm, see face. still again. Hey, uh, een volgende plaatje, dat zal jou wel een beetje aanspreken, denk ik. Oh? Ja, dat is wel een beetje jouw muziek, eh, denk ik. Ja, heb je wel eens van eh, Greta Van Fleet gehoord? Nee. Nooit van gehoord, hè? Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar het is wel iemand die, of een band, die behoorlijk tekeer kan gaan. Ja, Greta Van Fleet. En het heet Highway Tune. En het is even stof uit je oren. Ja, en dan eh, in alle eh, als je dan eh, zo'n lijst met nieuwe platen binnenkrijgt en al die computerherrie hoort en al die... die, die, die dan denk je van, hé, hey, lekker, toch weer eens een echte band ertussen. En die gewoon eventjes ongecompenseerd lekker staat te rocken. Deed me trouwens wel een beetje aan Led Zeppelin denken. Hier en daar, de Immigrant Song, vond ik wel, hier en daar maar goed, maakt niet uit. Greta Van Fleet, zo heet de band. En eh, ik heb daar nog wat meer, kan je daar nog wat meer over vertellen. Het is een hard rock en classic rock band. Eh, ze komen uit uh, Frankenmuth in Michigan in de United States. En ze zijn in 2012 begonnen. En ze, hebben, ze bestaan uit Joshua Kiska. er staat niet bij wat hij doet. Maar dat maakt niet uit. Hij is eh, Joshua Kishka, dan Jacob Kishka, Samuel Kishka en Daniel Wagner. Nou, drie broers dus, denk ik. En een neefje of zo, weet ik veel. Ehm, en uh, er is er ook al eentje dood van. En die heette Kyle Hawk. Ja, past, zeggen ze dan. Nou, ze zijn Amerikaanse rockband dus. Ik zei het, hard rockband. En zijn gevormd in 2012. Nou, vond je het leuk? Ja, en eh, een uh, kanttekening hierbij. Waarvan ik eh, eigenlijk bij de eerste klanken al zoiets had van... hé, hey, dit lijkt verdomd veel op een Robert Plant. Ja, dat had ik dan nou ook. Een beetje Led zepp Ja, daarom ja. zei ik al. Het, het, is een beetje immigrant song-achtig. Maar ik vond het wel lekker. Ja, het is ook niet verkeerd. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Het aantal laadsessies van elektrische auto's is in 2016 met 45% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn hierin koploper eh, eh, wat betreft het aantal uh, oplaadsessies. Bijna alle seinen staan op groen voor het Nederlandse eh, MKB. Alleen de exportontwikkeling is wat minder rooskleurig. Jarenlang was het voor veel ondernemers moeilijk om de zaak draaiende te houden. Inmiddels bloeit het midden- en kleinbedrijf weer... en is het eens van de sterkste pijlers van onze groeiende economie. Nu is het zaak om deze groei vast te houden. De hond die eh, afgelopen zondagmiddag een vrouw en haar vijfjarige kleindochter in hun gezicht en benen beet, is in beslag genomen. Eh, zo heeft de politie aan uh, eh, NH Nieuws laten weten. De slachtoffers liepen zondag in het burgemeester Rijkenspark in Zandpoort... toen ze plotseling werden aangevallen door de hond. Het dier viel eerst het vijfjarige meisje aan... en toen oma ertussen sprong uh, ook de eh, oma die ook meerdere malen gebeten werd in haar benen en gezicht. De politie stuurde gisteren een eh, hondenbegeleider naar de eigenaren van het dier. En naar aanleiding van dit bezoek is besloten om de hond in beslag te nemen. Tijdens een ruzie is gistermiddag een minderjarig meisje bij winkelcentrum Oostermeent in Huizen in haar rug gestoken. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. En op dit moment is nog niet bekend hoe zij er aan toe is. Het meisje kreeg ruzie met een paar leeftijdsgenoten. En eveneens in de leeftijd van 15 à 16 jaar, zo meldt de politie.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 Vanavond en komende nacht eh, is het wisselend bewolkt eh, en eh, de wind neemt dan af naar zwak uit het noorden tot noordwesten. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft ook dan weer droog. En bij een zwakke naar noordoost draaiende wind... loopt de temperatuur op naar een graad of 14. Tot zover. childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, cause your presence still lingers here. vrij soft voor jou doen. <laughs> Voor mijn doen wel. Oh, ze hebben nog wel pittige nummers. Maar dit is eh, een van hun prachtige ballads. En dit was eh, uit Amerika afkomstig Evanescence. Met eh, zangeres Amy Lee. En ja, ze zijn al een tijdje bezig. Sinds 1998, als ik het uit mijn hoofd weet. En ja, hun muziekstijl eh, valt een beetje, zoals ze dat noemen, onder de new metal. Oké. En alternatieve rock. En eh, dit nummer is, zoals ik al zei, een van hun mooie battles. Eh, ballads. Ballads. En heet dus My Immortal. Oké. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Goed. Nou, we gaan mooie stem ook. Ja, mooie stem, inderdaad. nou, we hebben nog voor twee uur en we hebben nog wat lekkere platen voor u klaarstaan. En ehm, ehm uh, de eerste is eh, een beetje... Eh, ja, niet zo'n mooie titel eigenlijk, vind ik. Maar ja, als je... Er zijn van die mensen die regelmatig op internet aan het chatten zijn en zo. En die maken dit denk ik wel vaak mee. Fake Friends. Het is... Yep. Ja. Is inherent, hè? Lijkt het wel. Ja. En het heet... de dame heet Sigrid. every love story's a ghost story, ghost story. It's better to Want Wonton ton. I lie and cheat. Oftewel, ik lieg en bedrieg. Nou, lekker zootje. hè? Vind je niet? Ja, vind ik wel. Oké, maar goed. Ehm, we zullen het maar niet serieus nemen. I'm a liar, I'm a cheater, zingt ze. Nou. Lekker meisje. Goh. daar ben ik klaar mee met zoiets. Dit is Charles Navour. In het Engels. En dat heet After Loving You. Now that I have known love as sweet as your love so very deep and complete as yours. Hunger for your lips, pains of jealousy. After loving you, what is left for me? Head and heart and soul overpowered by love I'd forget that there was a God above, tortured by the things that I couldn't see. After loving you, what is left for me? Leave me, and my voice would become so still touch would be winter's icy chill. Leave me and my eyes would be pools of rain, and the need of you surging through and through would drive me insane. loving you so much that it tears my heart. Death would hurt me less than to be apart. So it will remain till eternity. There's no other world that is worth passing through after holding you after kissing you. I Ja, Charles daarvoor. Het After Loving You. En dat is een uh, eh, prachtige, eh, mooie versie. Charles in het, eh, in het Engels. Ja. De man is nog steeds actief. Dik in de 90. Je zal toch zo oud worden. En dan nog zo lekker actief kunnen zijn. Lekker is dat. het nummer Port d'Amsterdam. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Dat is van Jacques, Brel. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Ja. En er zijn ook heel veel verschillende uitvoeringen van tientallen. Maar heb je wel eens van David Bowie gehoord? Nee. Nee? Nou, dan komt hij dan. Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot muggy morn by the dawn's early light In the port of Amsterdam where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails And he'd show you his teeth that have rotted too soon that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, Hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly in the port of Amsterdam. You can see sailors dance, forges busting their pants, grinding women to forge. They've forgotten the tune that their whiskey voice groped, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts and then out of the night with their pride and their pants and the slots that they tow underneath the street lamps in the port of Amsterdam. There's a sailor who drinks and he drinks and he drinks and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam who've given their to a thousand other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins. when he just can't go on. Throws his nose to the sky instead up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love in the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Ja, dat is toch wel een, eh, even apart, vind ik zelf. Ja. ja. Eh, David Bowie, die eh, dus een stuk van Jacques Brel zingt. En dan nog over de Port of Amsterdam. daar zijn dus heel veel verschillende versies van, van te vinden. Van deze song. Ehm, nog eentje. What's It Take. Dat is de laatste voor vandaag. En dat is Robert Palmer. middelijke dingen. En eh, vandaar dat we onze Robert niet helemaal mee kunnen draaien. Maar goed, het is, eh, we moeten eh, gehoorzamen aan de klok, zoals het heet. En om twee uur zit het er weer helemaal op. Dit was uh, eh, ZFM Zandvoort Lunch eh, voor deze dinsdag. En uh, morgen ben ik er weer. 12 uur. Gewoon. En helaas in mijn eentje. Oeh. Ah goed. geestelijke steun van Dolly. Komt het allemaal goed morgen. Uh, voor nu. ik zou zeggen. Heb een mooie dinsdag. Het is mooi weer. En het gaat alleen maar de goede kant op wat het weer betreft. Ik ga, eh, we gaan eh, richting Haarlem-Noord. Eventjes een eh, bezoek brengen aan het graf van mijn moeder. Want het is vandaag haar geboortedag, dat had ik u al verteld. Dus dat gaan we nu eventjes doen. En nou ja, morgen ben ik er gewoon weer. Hè. Dan zitten we weer hier achter deze microfoon. En dan gaan we weer lekker plaatjes draaien in het programma Zandvoort Lunch. Met regio nieuws en alles wat dies meer zijn. Fijne dinsdag nog en nou ja, tot de volgende keer.